7 uur. moet met het RWS Journaal. Solidaridad, de goede doelenorganisatie achter Max Havelaar Koffie en Fairtrade... wordt genoemd in de Panama Papers. Volgens Trouw en het Financiële Dagblad betaalt Solidaridad... dankzij een Panamese stichting geen belasting over internationale transacties. Het Centraal Bureau Fondsenwerving, dat toezicht houdt op goede doelen... onderzoekt de constructie. Het is nog onduidelijk of de man met het hoedje is opgepakt. Die wist te ontkomen na de aanslagen op vliegveld Saventum. De Belgische justitie kon gisteravond op een persconferentie niet zeggen... of de gearresteerde terreurverdachte Mohamed Abrini deze man is. Zoals Belgische media hebben gemeld. Wel wordt de 31-jarige Abrini verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs oud John de Wolf wordt de eerste ambassadeur ouderenwerkloosheid. Minister Ascher heeft hem voor een jaar benoemd om meer ouderen aan het werk te helpen. De Wolf helpt al werklozen in Vlaardingen, Schiedam en Maasluis. Hij wil vooroordelen bij werkgevers wegnemen... die vaak denken dat de ouderen te duur zijn om aan te nemen. Ruim 200.050 plussers zijn werkloos moet een groot landelijk onderzoek komen naar honden die mensen bijten. Daarvoor pleit de Koninklijke Hondenbescherming, een organisatie die hondeneigenaren adviseert. De organisatie zegt in de Telegraaf signalen te hebben dat het aantal bijtincidenten toeneemt, maar wil graag harde cijfers. Sommige gemeenten houden het aantal incidenten wel bij en constateren inderdaad een stijging. Een zwembad in Den Haag dat werd gesloten vanwege zieke zwemmers gaat vandaag weer open. De GGD heeft onderzoek gedaan naar giftige stoffen, maar niets gevonden. Vorige maand voelden meerdere groepen zwemmers zich niet lekker. Volgens de GGD hebben ze mogelijk last gehad van groepziekte. Mensen zien dat iemand anders onwel wordt en voelen zichzelf daardoor ook ineens niet goed. Het weer in de oostelijke helft van het land komen nog mistbanken voor, maar die verdwijnen snel na zonsopgang. Overdag blijft het vrijwel overal droog, de zon schijnt af en toe en het wordt 13 tot 15 graden.